Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een hoop kleurrijke hoedjes en opvallende outfits in Den Haag. Want die stad stond vandaag in het teken van Prinsjesdag. De kick-off van het politieke jaar en de bekendmaking van de plannen van het demissionaire kabinet voor volgend jaar. Zo gaat er extra geld naar het onderwijs, vertelt demissionair premier Rutte. Om ervoor te zorgen dat mensen die eh, niet altijd van huis uit of vanuit de eettafel s'avonds poes meekrijgen om eh, door te gaan voor de HAVO VWO die kansen in het onderwijs wel ervaren. Eh, het tweede is natuurlijk in de inkomensverhoudingen. Hoe zorg je ervoor dat eh, mensen met een lager inkomen wat dreigt niet onder nul zakken? Voor de bestrijding van armoede wordt zo'n 2 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee willen ze onder andere de huurtoeslag en het kindgebonden budget verhogen. Het demissionaire kabinet is goed op weg om de klimaatdoelen te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Over zeven jaar moet er 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten. En daarvoor zijn er flink wat plannen, zegt deze onderzoeker. Het gaat over bijmengen van biobrandstoffen in auto's. Het gaat over eh, CO2-opslag. Het gaat over maatwerkafspraken met de industrie. Eh, het uitfaseren van eh, huizen met slechte energielabels in de huursector. En de kunst is om van papier eh, die plannen naar de praktijk te brengen. En als dat allemaal lukt, dan komen we uit op 46 tot 57 procent minder uitstoot. Het computersysteem van het internationaal strafhof in Den Haag is aangevallen. Daarbij zouden hackers een paar documenten hebben gestolen. Hoe groot de buit precies is, weten we nog niet. Het internationaal strafhof doet onderzoek naar dingen zoals genocide en oorlogsmisdaden. En ja, die informatie daarover is heel gevoelig. Een plakkerige boel en veel scherven op de snelweg bij Tilburg. Want een deel van de A65 lag vol met kapotte glazen flessen cola. Kratten met daarin tienduizenden flesjes zijn uit de vrachtwagen gevallen. En een speciaal bedrijf is al de hele middag bezig met opruimen. En dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond vooral in het noorden nog regen. Later vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen afwisselend bewolkt en een zonnetje. En dan opnieuw een stevige wind en een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland eh, staat bijna 80 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. De vertragingen zijn ook niet zo heel groot. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ben je wel een kwartier lang onderweg tussen Schiphol en Roelevaar en eh, De A7 bij de afsluitdijk in beide richtingen bij Den Oever staat het even stil over 3 kilometer. De brug is daar even open geweest.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 gemaakt. De miljoenennota is bekendgemaakt. Daarin staat dat de zorgverzekering volgend jaar zo'n 12 euro per maand duurder wordt. Het demissionaire kabinet gaat er in de plannen vanuit dat een gemiddelde premie uit zal komen op 150 euro per maand. Ook wordt er 50 miljoen extra besteed om de bouw van nieuwe woningen vlot te trekken. Het gaat om projecten die door bijvoorbeeld stijgende bouwkosten of stijgende rente dreigen vast te lopen. Het weer, vooral in het noorden nog wat regen.